uur. met het NWS Journaal. In het Franse is onrustig geweest. Russische relschoppers vielen supporters van Engeland aan. Op straat zijn meerdere supporters gezien met bebloede hoofden. De politie heeft zeker 30 relschoppers opgepakt. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt morgen het naburige land tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië... die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep. Griezmann maakte in de 90 minuut het eerste doelpunt... en vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in Pool A zeker van een plaats in de achtste finales. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben opnieuw geëist dat minister van de Steur nog dit jaar met extra geld over de brug komt voor justitie. Ze maakte dat duidelijk in een debat waarin Van der Steur harde kritiek kreeg op zijn beleid. Eerder deze week werd bekend dat volgend jaar zo'n 300 miljoen extra naar politie en justitie gaat. Maar de oppositie wil direct extra geld. De miljoenen moeten acute tekorten verhelpen en voorkomen dat agenten ontslag krijgen. Van der Steur geeft niet toe, hij zegt dat het geld nu niet nodig is. In de Venezolaanse kuststad Cumana zijn meer dan 400 plunderaars gearresteerd. Ze werden opgepakt door de oproerpolitie nadat ze meer dan 20 winkels hadden leeggeroofd. In het land zijn plunderingen aan de orde van de dag vanwege voedseltekorten. Er is een gebrek aan bijna alles. Daardoor zijn er al wekenlang protesten in Venezuela. Dat kampt met een zware crisis en de hoogste inflatie van de wereld.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 were fine